ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wil maar niet lukken om de uitstoot van CO2 omlaag te krijgen. In de eerste maanden van dit jaar hebben we in Nederland met z'n allen 7% meer uitgestoten... dan in dezelfde periode vorig jaar, zegt het CBS. Dat komt onder meer doordat de kolencentrales aan moesten... omdat er te weinig wind stond voor de windmolens. Maar er was meer aan de hand er was ook meer uitstoot van andere bronnen. Hè, dus ook meer eh, gas voor de verwarming. En ook eh, ja, meer benzine en diesel voor eh, de transportsector. Van ook daar werd meer, ja, werd meer fossiele brandstoffen gebruikt. De afgelopen jaren was er een lichte daling in de uitstoot van CO2 in ons land. Maar die is dus voorbij. Tesla-baas Elon Musk zegt dat hij spijt heeft van sommige opmerkingen over Donald Trump. Vorige week kregen de twee het met elkaar aan de stok op social media. Musk was kritisch op een belastingplan van Trump en daarna liep het uit de hand. Musk hintte er onder meer op dat de naam van Trump voorbij komt... in de misbruikdossiers van Jeffrey Epstein. Of dat de opmerking is waar hij spijt van heeft, blijft onduidelijk er is steeds minder kinderarbeid in de wereld. Onder meer in Azië is een flinke afname, zegt UNICEF. Daar is het aantal werkende kinderen zo'n beetje gehalveerd. Vaak komt dat doordat hun vader en moeder meer zijn gaan verdienen. Als ouders het zich kunnen veroorloven om hun kinderen naar school te sturen... dan doen ze dat vaak ook. In landen in Afrika en Zuid-Amerika lukt dat minder goed. Daar is het inkomen van kinderen vaak nodig om rond te komen. En in het Brabantse Os is een basejumper met zijn parachute vast te komen zitten in een zendmast. Deze verslaggever van Omroep Brabant staat bij die mast. En het is nogal een eh, hoge zendmast en... Eh, op zo'n 50 meter van die zendmast, zeg maar zo'n een derde van de hoogte, daar bungelt die parachutist, of eigenlijk waarschijnlijk is het een uh, eh, basejumper, iemand die van deze toren wilde springen. Terwijl de brandweer bezig is om allemaal uh, touwen in de zendmast te hangen. Zodat ze hem uiteindelijk zeg maar, aan het tuigje waarmee hij in de parachute hangt zo langzaam naar beneden kunnen takelen. We weten niet of die parachutespringer gewond is. De zendmast is uitgezet, zodat de hulpverleners geen last hebben van de straling. En het weer nog. Op sommige plekken is het nog een beetje grijs, maar er zijn steeds meer opklaringen. vanmiddag had stapelwolken, maar vooral in het westen veel zon bij 18 tot 22 graden.